Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Artsen moeten niet tegen na te kunnen luisteren. Daarvoor pleit artsenvereniging KNMG. Die komt met een leidraad die twijfelende artsen over de streep moet trekken. Minister Schippers zei vorig jaar dat het mag. Volgens de KNMG vragen sommige artsen zich af wat ze moeten doen... als een patiënt zo'n gesprek op sociale media zet of ermee naar de rechter stapt. Bijna de helft van de artsen is bang voor mogelijke juridische consequenties. Aan het slot van het congres van de Communistische Partij in China zijn de leden van het staande comité gepresenteerd. Dat is het team van machtigste mannen rond partijleider en president Xi Jinping. Het staande comité telt naast de president en de premier vijf leden. Opvallend is dat het alle vijf 60-plussers zijn. Daaruit kan worden opgemaakt dat onder hen niet de beoogd opvolger zit van de zittende president Xi. Hij werd op het congres gekozen voor een tweede termijn van vijf jaar. Er zijn steeds meer berichten over seksueel misbruik van jonge medewerkers van het Europees Parlement en andere Europese instellingen. Nieuwsite Politico heeft al meer dan 100 getuigenissen. Het Europees Parlement debatteert er vandaag over. Een van de initiatiefnemers van het debat is Europarlementariër Sophie In het Veld van D66. Volgens haar heeft het te maken met machtsmisbruik. Na de onthullingen over seksueel misbruik door de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein komen op steeds meer plekken getuigenissen naar boven. Het aantal taxibedrijven is de afgelopen tien jaar verdubbeld, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgezocht. De afgelopen twee jaar groeide de taxibranche het hardst. De stijging komt door de toename van ZZP'ers. Van alle taxibedrijven bestaat inmiddels meer dan 80% uit ZZP'ers. Chauffeurs komen makkelijker aan klanten door online diensten zoals Uber. Het weer is bewolkt, soms wat lichte regen. Later breekt in het noorden de zon soms door en het wordt een graad of 16. De wind is matig tot vrij krachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Na een ongeluk bij de Benelux-tunnel, 10 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer, 6 kilometer. heeft te maken met een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht, vertraging daar een kwartier. Door de file op de A4 loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Knoop het Ketelplein, 6 kilometer, kost je ruim 20 minuten. Door bergingswerkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt het Lunette 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Daar valt de vertraging wel mee, net aan 5 minuten.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 ben mezelf in ieder geval die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf Ik ben mezelf niet geval nooit geweest. Ik ben mezelf niet ieder nooit geweest. Ik ben mezelf niet ieder nooit geweest.